De negen slachtoffers kregen extra zuurstof in het ziekenhuis. Ze zijn niet in levensgevaar. De sauna is door de politie ontruimd. D66-prominent Frans van Drimmelen is uit zijn partij gestapt. Hij wordt beschuldigd van het stalken en bedreigen van een vrouwelijke medewerker. In een verklaring zegt hij dat hij spijt heeft. Maar zijn opstappen betekent niet dat de druk bij partijleider Kaag nu weg is, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Er zijn honderden leden die willen weten waarom er niet eerder is opgetreden. Al vorig jaar was bekend dat Van Drimmelen zich had misdragen... en dat er door sommigen in de partij werd geklaagd over de veiligheid. In al die tijd is er volgens deze leden te weinig gedaan. Vrijdag reageert D66 en vertellen ze wat mogelijke acties zijn binnen de partij. Drogisterijen zijn niet blij met een verandering in een wet van het ministerie van Volksgezondheid. Die willen dat mensen hun geneesmiddelen overal kunnen kopen, bijvoorbeeld in de bouwmarkt en de supermarkt. Maar medicatie als laxeertabletten of maagpillen zorgen voor grote problemen als ze zonder advies verkeerd gebruikt worden, zeggen de drogisten. Alleen past volgens het ministerie van Volksgezondheid online adviesvragen over medicatie inmiddels bij ons dagelijks leven. Een bijzondere stoet in IJmuiden. Zo'n 500 motorrijders begeleiden daar Puk naar haar eindexamengala. Het meisje wordt al jaren gepest en toen het verzoek kwam... hoefden Wes en de andere leden van zijn motorclub geen twee keer na te denken. En alle tien zijn we, zijn we vader. Ja, wij vonden dit een heel mooi iets om eigenlijk eh, ja, uit te dragen... Nou, sowieso naar Muiden, maar ook naar de, naar de rest van Nederland. Ja, wij zijn echt tegen het pesten op school. Dat, eh, vanuit daar eh, hebben we heel snel besloten om het meisje te helpen. Zelf heeft hij net als Puk ook te maken met pestgedrag. En wij worden sowieso al heel snel in een kwaad daglicht gezegd... omdat wij eh, op Harleys rijden. Ja, omdat wij in vesten dragen met reclame erop. daardoor word je al snel gezien als een stukje outlaw of, of crimineel... Ja, maar dat, dat klopt eigenlijk totaal niet. De protesttoer tegen pesten begint nu zo'n beetje. Het weer, er komt een heldere nacht aan. Temperaturen van 4 tot 8 graden. Morgen opnieuw een mooie zonnige dag. Dan tussen de 12 en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat nog een korte file op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 ZFM. Met nu ZFM breekt de week. I was so unprepared. Forgive me if I stop and stand. to my heart spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up, wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing. Until it's through, I wanna get with you. Remover from the glass, the dizzy plays your favorite song. Kanye's on, now you're beckoning for me to dance. Pull it, pull it, pull it, close. Just close your eyes. coin we would shine like Venus in a clear night sky We thought our love could overcome the circumstances But my ambition wouldn't allow for compromise I could see in the distance all the dreams that were dear to me every choice I had to make left you on your own. Somehow the road we started down mantra. Wat moet ik doen, schat? Eh, eh. want ik Thank you. Zandvoort, op 106.9 FM. I see beat for real life, for real life. In a my condo, mm, loving up your body in fast and slow mo. If I hit you, it's my combo. Can you never ever let me go? Dancing, kiss me to the cellular, kiss me to the phone. got that good stuff that you already know. You already know what it is. That they can do what I do. Oh no, I'll take you places you never thought you'd go. Yeah. Uh, come on. missed it. In case you missed it, I'll say it once again. In case you missed it, I'm doing all I can to be patient, but I don't really know how to fake it. Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red time I knew better alone. But when we're together, I feel like I'm home.